Doelwit waren onder meer smokkeltunnels bij de grens met Egypte. Twee mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. Enkele uren voor de aanval schoten Palestijnse militanten een raket af op Israël. Daarbij vielen geen slachtoffers. Het geweld komt enkele dagen nadat premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas in Washington de aftrap hadden gegeven voor een nieuwe ronde van vredesbesprekingen. Het fundamentalistische Hamas, dat de dienst uitmaakt in de Gazastrook, is tegen de besprekingen. In de dagen voor de ontmoeting van Abbas en Netanyahu in Washington pleegde Hamas twee aanslagen op de westelijke Jordaanover. Bij een daarvan kwamen vier Israëliërs om het leven. In België heeft koning Albert twee bemiddelaars aangesteld om uit de politieke impasse te komen. Reformateur Di Rupo vroeg de koning gisteren om hem van zijn opdracht te ontheffen. Een ultiem voorstel van Di Rupo over de staatshervormingen was door de onderhandelende partijen afgewezen. Ze konden het niet eens worden over een financiële vergoeding voor de Walen in ruil voor de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. vilvoorde de bemiddelaars die de koning heeft benoemd zijn de Kamervoorzitter van de Waalse Socialisten, Flao, en Senaatsvoorzitter Pieters van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Zij moeten gaan praten over een doorstart van de onderhandelingen. Die eerste Haagse museumnacht is bezocht door zo'n 9000 mensen. De organisatie, die op 4000 bezoekers had gerekend, noemt het evenement voor herhaling vatbaar. De museumnacht werd om half acht geopend door burgemeester Van Aartsen. Zo'n twintig musea, galerieën en culturele instellingen hadden hun deuren geopend. In de oude zaal van de Tweede Kamer werd het historische debat uit 1972 over de drie van Breda nagespeeld. Het weer, een heldere en droge nacht met minima rond 8 graden.